Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal sterker gestegen dan de kwartalen ervoor. De groei kwam uit op 0,9 procent. Het laatste kwartaal van vorig jaar was er nog sprake van een groei van 0,6 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door de zachte winter in de eerste maanden van het jaar is er vooral goed gepresteerd in de bouw. Ook hebben huishoudens meer uitgegeven. Volgens het CBS profiteert Nederland ook van de sterke economische groei in Duitsland. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op een paramilitair trainingscentrum in Pakistan is opgeëist door de Taliban. Volgens de organisatie is het een vergeldingsactie voor de dood van Osama Bin Laden. Bij het trainingscentrum waren twee explosies waarbij zeker 73 mensen omkwamen. Eén explosie werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist die zichzelf op een brommer opblies. Op zo'n 60 pluimveebedrijven in de buurt van Kootwijkerbroek zijn controles op vogelgriep. Gisteren werd op een bedrijf in de Gelderse plaats het virus aangetroffen. De bijna 9000 kippen op de boerderij zijn afgemaakt. Binnen een straal van 3 kilometer geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. De laatste keer dat in Nederland vogelgriep werd vastgesteld was in maart in Zeeland. In Thailand is een man aangehouden die koffers vol bedreigde diersoorten het land wilde uitsmokkelen. Hij had een aantal jonge dieren gedrogeerd en in zijn bagage gestopt, waaronder een beertje, luipaarden, panters en apen. De politie pakte hem op toen hij op het vliegtuig naar Dubai wilde stappen en zegt dat de beesten de reis waarschijnlijk niet hadden overleefd. Dierenbeschermers spreken van een ongebruikelijk geval van dierensmokkel. De man riskeert vier jaar celstraf en 1000 euro boete. Het weer, zonnige periode en stapelwolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is John van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bussum 3 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam 3 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.